12 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Een man die begin vorige maand werd doodgeschoten in Duivendrecht bij Amsterdam... had zijn kind op de achterbank zitten. De politie meldde dat niet eerder... omdat eerst moest worden uitgezocht of de man zelfmoord had gepleegd. Nu gaat de politie ervan uit dat de man is vermoord. Het gaat om een 34-jarige Egyptenaar... die de laatste jaren in Amsterdam werkte als kapper. Het motief voor de moord is onbekend. De man was geen bekende van de politie. De peuter op de achterbank bleef ongedeerd. Een 48-jarige vrouw in Alkmaar die gisteren werd neergeschoten door de politie is overleden. Ze was gisterochtend auto's en ramen aan het vernielen. Toen de agenten aankwamen liep ze op hen af met een mes en hamer. Daarop werd ze neergeschoten. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Volgens buurtbewoners veroorzaakte de vrouw al jaren overlast. De Nederlandse economie is de afgelopen drie maanden 0,4 gegroeid. Net zoveel als in de eerste twee kwartalen van het jaar. De bouwsector groeide met 5,3 opvallend hard... ondanks de stikstofcrisis. En consumenten gaan meer uit in de horeca... en aan elektrische apparaten en meubels. Een van de twee schilderijen van Vincent van Gogh die zijn geveild in New York... is gekocht door twee Nederlandse musea. Het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Drents Museum in Assen... betaalden samen bijna 3 miljoen euro voor het werk Onkruid Verbrandende Boer. schilderij is om de beurt in de musea te zien. Van Gogh maakte het werk toen hij in 1883 een paar maanden in Drenthe verbleef. Het andere werk van Van Gogh dat in New York is geveld, is een doek van wandelende mensen in een park in Parijs. Dat leverde bijna 9 miljoen euro op. Het weer nog, vooral in de zuidelijke helft zwaar bewolkt en af en toe wat regen. In het noorden droog en soms zon. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen is het grotendeels bewolkt met vooral in de zuidelijke helft weer kans op neerslag.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 I moved a little too fast, so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.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 Ik heb het al gezegd dat je beter bij mij kon zijn. Ik heb het al gezegd, ik heb het al gezegd. Jij past beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, liever dan, liever dan hij. Beter bij, beter bij, beter bij, beter bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan, liever, veel liever dan hij. liever dan hij. dan hij. Oh, liever dan hij. En dat was eh, ja, nou, liever dan lief van eh, Doe maar hier op ZFM Zandvoort.